Het diner werd stilgelegd nadat een gewapende man de balzaal probeerde binnen te dringen. President Trump werd geëvacueerd. De verdachte zou niet specifiek hebben gezegd dat de aanslag op de president was gericht. De schutter hield zich vermoedelijk schuil in het hotel waar het diner gehouden werd. Het gaat om een 31-jarige leraar uit Californië en hij handelde waarschijnlijk alleen. De man is door de Secret Service overmeesterd. Het correspondence dinner werd niet meer hervat en wordt komende maand alsnog gehouden. In Oekraïne wordt vandaag de kernramp in Tsjernobyl herdacht. Het is 40 jaar geleden dat de grootste kernramp uit de geschiedenis plaatsvond. In de dagen na de ramp trok een radioactieve wolk over Oekraïne, Rusland en Belarus. Ruim 8 miljoen mensen werden toen blootgesteld aan de straling. President Zelensky zei op sociale media dat 40 jaar later de wereld weer op de rand van een nieuwe ramp staat. Hij doelde op de aanvallen van Rusland. Vorig jaar werd bij een aanval de sarcofaag geraakt die om de reactor in Tsjernobyl heen is gebouwd. Zes activisten die gisteren met auto's snelweg A12 blokkeerden zitten nog vast. Ze worden vandaag verhoord door de politie en daarna worden ze waarschijnlijk weer vrijgelaten. Het gaat om zes mannen uit Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Tilburg, Almelo en IJsselstein. In totaal werden bij de blokkade gisteren meer dan 400 mensen aangehouden. Ze protesteerden op de A12 tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. Het weer, droog en zonnig. Het wordt 12 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige noord-noordoostenwind. Koningsnacht verloopt droog, maar fris, bij 2 tot 8 graden. En op Koningsdag is er een mix van zon en wolken bij 11 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de N201 uit Horen-Hilversum is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen Vinkenveen en de aansluiting met de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 En in het tweede uur gaan we daarmee verder. En we begonnen met een mooi nummertje, de Sushi Blues. Gespeeld door Oscar Peterson. En dat is allemaal uit een, een optreden waar een aantal Amerikaanse artiesten naar, eh, Japan werden gebracht. En die speelden live at de Nichi Geki Theater in 1953. En eh, ja... Uh, Jazz kwam naar Japan vooral na de Tweede Wereldoorlog... samen met Amerikaanse invloeden. Wat begon als imitatie, groeide al snel uit tot iets eigens. Japanse labels begonnen hun eigen artiesten op te nemen... en vanaf de jaren 70 ontstond een bloeiende scene. Wat opvalt, de liefde voor het detail. Opnames zijn vaak kraakhelder, arrangementen zorgvuldig opgebouwd... en veel aandacht voor sfeer. Ik moet ook zeggen dat ik toch behoorlijk wat aantal Japanse cd's in de jazzverzameling heb. Ik, het nummertje wat ik nu klaar heb gezet is Masai Yagi, Blossom in the Water. Mooi nummer. Even kijken waar ik dat heb gezet. Blossom in the Water. Komt van een eh, cd'tje Inga. out. was Masayo Yagi. Blossom in the Water komt van een LP Inga 1979 alweer. Japanse muzikant, componist en dan noem het allemaal maar op. Eh, dan gaan we naar een Japanner die iedereen wel kent. Ruichi Sakamoto. Pianist. Die heeft samen met Morelenbaum vader en dochter. Vader speelt op de cello en dochter zingt erbij. En die hebben een bekend nummer opgevoerd. En dat moet ik even kijken waar ik dat heb neergezet. Daar, uh, moet, ja, hier heb ik hem. Live in Tokyo heet de cd. Maar volgens mij komt dit van een andere cd. Dit komt van A D in New York. Desafinado. Iedereen kent het nummer. Mooi nummer. apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante was Sakamoto en de vader en dochter Morelenbaum... Jack More, eh, Morelenbaum op de cello en Paula deed de zang. Mooi. Eh, dan komen we bij een artiest die de laatste tijd veel in het nieuws is... En haar naam is Ray. En die heeft ook op North Sea Jazz Festival gestaan. Eh, volgens mij verschillende keren. En dit is een opname uit, uit 2024. It's a Man's Man's World. Live at North Sea Jazz Festival. baby boys. Man makes them happy, cause man made them toys. After man, mimic everything, everything, everything, everything he can. And man makes money the root of all evil. comes on we Ja, dat was natuurlijk Ray. En eh, ja, dat is fantastische muziek. Dat is, eh, zij doet me denken aan Amy Winehouse. Ray, die heel veel optreedt op het moment. Als je op je zij oefen je druk uit op je nek en probeer je je ademhaling. Wanneer je je hoofd op de Dirila Ergo... Dit kwam natuurlijk van internet, vandaar dat ik hem even moet stoppen. We gaan iets bekend, we gaan iets bekend draaien. En dat is natuurlijk... Eh, Scott Hamilton speelt niet alleen in de krocht in eh, Zandvoort... maar Scott Hamilton speelt natuurlijk ook in Tokio. En zijn opnames in Tokio behoren tot een... Eh, ja, echt de top, zou ik bijna zeggen. Ik ga eens even kijken waar ik die heb neergezet. Scott Hamilton. Ik dacht dat ik die ook meegenomen had. Scott Hamilton, hier heb ik hem. Een heel bekend live in Tokio 1986 alweer. Eens misbeheven. Daar, wie kent het niet? No one to walk with, all by myself. No one to talk with, I'm happy on the shelf. A misbehaving, saving my love for you. I know for certain, the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. A misbehaving, saving my love for you. don't go nowhere. What do I get? Your kisses are worth waiting for. Believe me, I don't stay out late, nowhere to go. I'm on my bounty, me and my radio. In misbehaving, saving my love for you, yeah. myself. No one to talk with, I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, saving all my love for you. I know for certain the one I love. Through with flirting, you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Ja, zo sta je in Zandvoort in de krocht en zo speel je in Tokio. Ik for a number that I've been doing for quite some time. It was a song made popular by people like Jack Teagarden, Ethel Waters, Mildred Bailey, and some wonderful people. Right now I'd like to do 100 years from today. That's your one. En uh, ja, Scott Hamilton is natuurlijk heel bekend. En eigenlijk is deze cd live in uh, Tokio een aanrader voor alle liefhebbers van Scott Hamilton. Want het is eh, topkwaliteit wat hij daar heeft neergezet in Tokio. gaan we naar Pat Manity. Die heeft ook live in Tokio gespeeld. En eh, die heeft een bekend nummer. Eens even kijken. This is not America. Gespeeld op 8 oktober 1995 live in Tokio. blijf ik mooi nummer vinden. Pet Manatee Group. Live in Japan. En uh, de hoogste tijd voor een Japanse jazzzangeres. Haar naam is Mari Nakamoto. En die speelde samen met Cedar Walton Trio... een cd'tje uit 1996, 97, What is Love? Daar staat een mooi nummertje op. En dat heet eh, I Could Write a Book, bekend nummer in de jazz. Uh, Nakamoto zang, Cedar Walton piano... David Williams bas, Kenny Washington op de drums. We gaan luisteren naar, naar Mari Nakamoto. I Could Write a Book. asked me, I could write a book above the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met so the world would never never forget symbol secrets of the plot. It's just to tell them that I love you a lot. would never forget. And the simple secret of the plots is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book is, how to make two lovers of rain. the wood would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the wood discovers as my bouquets how to make two lovers a how to make two lovers a. Ja, dat was de Japanse jazzzangeres Mari Nakamoto... samen met eh, de eh, Cedar Walton Trio. Ehm, dan komen we bij iets wat, eh, wat ik zelf altijd heel leuk vind. Wat altijd vrolijk klinkt. En dat is de Manhattan Transfer. En die hebben dus ook wel vaak in Japan gestaan. Ik ga eens even kijken. Dit is een... Uh, een cd'tje die is het Couldn't Be Hotter. Live in Japan. A Tisket, A Tasket. Iedereen kent het nummer. Ja, die Janice Siegel, die kennen we wel. Die heeft ook aardig wat uh, cd'tjes zelf eh, gemaakt. Zonder de Manhattan Transfer. Eh, dan gaan we weer overschakelen naar iets Japans. En dan kom ik terecht bij Noriko Miyamoto. En die doet dat op een, een cd'tje. Isayo Suzuki. En eh, ja, dat is een bassist. En dat is ook een aardige muziek geworden. En daar ga ik iets van draaien. Eh, Noriko Mayotto Push. Het is opnieuw uitgebracht. Noriko. Eerst even kijken. Hier heb ik een push. Komt-ie. People, people feel lonely Thank you. mooi nummertje. Eh, is een heruitgave in 2022 van deze zangeres Noriko eh, Miyamoto. Ja, mooi nummertje. En eh, eens even kijken wat we dan hebben. Dan kom ik terecht bij een Nederlander, die de Tokyo Sessions. En dat, dan heb ik het natuurlijk over Benjamin Herman. En die heeft in 2025 een jaar is hij naar Japan geweest met zijn muzikanten. En heeft daar een cd opgenomen. En daar gaan we een stukje van horen. NRFS heet het nummer. De Tokyo Sessions. Benjamin Herman. dit was natuurlijk Benjamin Herman met zijn eh, ja, karakteristieke geluid... van een, nieuwe cd van hem uit 2026, de Tokyo Sessions. Als je het over Japan hebt, dan heb je ook altijd te maken met die bekende tekenfilms. En een, eh, een muzikant uit Japan, Yui Ono, die eh, heeft veel muziek onder die films gezet. Onder andere onder de, de, de strip van Arsène Lupin. En daar ga ik even de titelsong van draaien. Arsène Lupin eh, van, eh, eh, even kijken, Ono heet die, componist en maker. Mooie muziek. bedankt voor het luisteren. ja, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze muzikale reis naar Tokio. Een stad waar jazz niet alleen wordt gespeeld, maar echt wordt beleefd. Waar traditie en vernieuwing samenkomen en waar stilte net zo belangrijk is als geluid. Hopelijk heb je iets van die sfeer kunnen voelen. En nou, nogmaals bedankt. Geniet van je zondag. Maak er een mooie dag van. En tot een volgende keer. We gaan eruit met een sterbassist. Yuna Serita. En de Tokyo Groove Yoshi Funk.